Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Europese ministers reageren voorzichtig positief op het voorlopige akkoord over Groenland... en het schrappen van de Amerikaanse heffingen. Minister Van Weel en zijn Deense collega reageerden opgelucht. Volgens Van Weel zat de rel de transatlantische relatie in de weg. Premier Schoof noemde het positief dat de weg naar de escalatie is ingeslagen... De Amerikaanse president Trump en NAVO-chef Rutte lieten gisteravond weten dat er een basis is gelegd voor een toekomstig akkoord. Over de inhoud is weinig bekend, maar volgens Rutte gaan de NAVO-landen gezamenlijk Groenland en het Noordpoolgebied verdedigen en dus niet alleen de VS. Vanavond is er nog een ingelaste EU-top over Groenland. Het Zilvermuseum in Doesburg is gisternacht helemaal leeggeroofd. In een verklaring schrijft het museum dat twee mannen het gebouw binnendrongen en alle vitrines insloegen. De hele collectie met een waarde van tienduizenden euro's is meegenomen. Het gaat om zo'n 300 voorwerpen, als mosterdpotjes en lepeltjes uit de 18e en 19e eeuw. Het museum zit in een glazen ruimte in de Martinikerk in Doesburg. De politie zoekt nog naar de daders. In de Champions League heeft PSV uit bij Newcastle United met 3-0 verloren... en daarmee slinken de kansen op een vervolg in het toernooi. PSV staat op basis van doelsaldo nog net in de top 24... Maar het zal volgende week in de laatste speelronde thuis tegen Bayern München lastig worden om dat vast te houden. Alleen de beste 24 ploegen gaan door. In de eredivisie werd een inhaalwedstrijd gespeeld. AZ Excelsior eindigde in 1-1. Het weer droog met opklaringen, minima tussen min 3 en plus 3. Overdag droog en flink wat zon, maar in de loop van de dag trekt een gebied met neerslag over in het noorden in de vorm van IJssel.